kings. FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De politie twijfelt of een vrouw die haar baby op Facebook aanbiedt... dit bericht zelf heeft geplaatst. De politie heeft gesproken met de vrouw uit Culemborg... en onderzoekt nu of haar account gehackt is. Maandag verscheen een bericht op Facebook waarin de vrouw zegt dat ze zwanger is... maar dat ze niet nog een abortus wil. Ze vraagt wie belangstelling heeft om het kind na de geboorte... tegen vergoeding over te nemen. Mogelijk zit een van de exen van de vrouw achter het bericht. In het hoge beroep van de filefuikzaak heeft Michael R. een hogere straf gekregen. Hij moet acht jaar de cel in en mag tien jaar niet autorijden. De man had benzine gestolen en werd daarna achtervolgd door de politie op de A2. De politie liet een file ontstaan om de verdachte af te remmen. Michael R. botste bij Apkoude op de file waarbij een automobilist om het leven kwam. De rechtbank had hem zes jaar cel opgelegd. Het hof vindt dat het ongeluk hoe dan ook aan de benzinedief te wijten is en straft hem zwaarder. Nederland is begonnen met het voorbereiden van de evacuatie van 150 landgenoten uit Zuid-Soedan. Volgens minister Timmermans neemt de politieke instabiliteit in het land toe en is niet te voorspellen hoe het conflict zich ontwikkelt. Zo'n 70 mensen hebben al laten weten dat ze het land willen verlaten. Buitenlandse Zaken roept ze op om zich voor te bereiden op vertrek. Een speurhond heeft bij PostNL tien pakketten met gevaarlijk illegaal vuurwerk gevonden. Ze lagen in een vrachtwagen met pakketten uit Polen en Tsjechië. Het postbedrijf gaat nu strenger controleren op vuurwerk per post. Daarbij worden speurhonden gebruikt omdat PostNL de pakketjes zelf niet mag openmaken. Het weer, het is droog en vanavond koelt het snel af. Aan de kust staat een harde tot stormachtige wind. Vannacht gaat het regenen, het is dan 3 tot 7 graden. Morgen trekt de regen weg en breekt de zon af en toe door.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 Sneeuw. Warmte. Warmte kerst. Yes. Zometeen hier. De lingen. klingelingelingelingelingelingelingelingelingeling. Train komt eraan. Shake Up Christmas. nou Jason Derulo. Nou is Jason Mraz. really chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.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 Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I drums they swing low, and the trumpets they go. And they playing for you, girl. And the trumpets. Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? I oh, on There you go. De nieuwe Jason Derulo bij CFM Trumpets. En daarvoor Jason Mraz om eh, tijdens deze kersttijd een beetje in de zomerse sfeer te komen. I'm yours. Maurice de Jonge. Hond, Maurice de Jonge. Hond, Maurice de Jonge. Yes, tijd voor de uitslag. Op de volgende vraag. Ik zou geen probleem hebben met het weer invoeren van de ruilhandel. Hmm. Terechtgekomen op plek 4 je moeder. Nou, dat is altijd fijn. Terechtgekomen op plek 3. Ja hoor, net als op Habbo mijn kip voor jou stereo terechtgekomen op plek 2. Nee, gewoon niet doen. Houden die poen. En terechtgekomen op de eerste plek. Antwoord B. Ik twijfel of dat een slim plan is. Misschien sla je daarmee wel compleet de, de plank mis. Ah, niet overtuigend van moeten we niet doen die ruilhandel. Ah, die gedachten komen ook alleen maar door de crisis, mensen. Prima geld, maar ik zou wel de guldens terug willen. Wil je tenminste nog een biertje kopen voor 21? Zometeen gaan we nog een favoriete plaat draaien uit 2013. Eerst Marco. Soms raak ik verdwaald ergens in de tijd. Ben ik de algehele zin van het leven even kwijt. En juist met al die mensen hier om mij heen. Voel ik me dan alleen, nog maar meer alleen. Maar dan hoor ik de muziek en die tilt me op. Ze overstemt alle klanken van dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit toch gebeuren? Was zijn vrouw niet veel te jong? Dan herinnert hij het liedje dat zij voor hun meisje zong. En allebei drijven zij even bij hun tranen weg op de klanken die spreekt alle talen. Het geeft ons motivatie als we bang zijn om te falen. Het laat ons afdwalen als onze gedachten razen. Maar in een andere fase brengt het ons juist in extase. Nu is tijd om chill te zijn en nu is tijd om los te gaan. Muziek helpt mij om stil te zijn en muziek helpt mij weer op te staan. Dus als Een nieuwe Marco Borsato samen met Back to Bank en ook Ali B. Muziek. Door met onze zoektocht naar de beste plaats van 2013.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 Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of voor een niet nader te noemen frisdrankmerk. Maar je moet het niet openmaken nadat je ermee geschud hebt. En er zat vroeger drugs in. The Train Shake Up Christmas. Bij CFM, dat laatste editie van CFM Beachmasters voor 2013. Altijd lekker weer de kerstgedachten op je radio. En dat betekent ook dat we terug gaan kijken op 2013. Je kan je plaat nog heel even insturen via stefan.cfmzandvoort.nl. Dat is via de mail jouw track van 2013. Arjen stuurde deze in, Lily Allen. Out Here for Bitch. CFM. Favoriete plaat uit 2013 van Arjan. En we hebben er nog twee klaarstaan. Die van Eva en die van mijzelf. Wat de favoriete platen van die personen zijn uit 2013... hoor je zometeen ook Straw AWM en KTO komen eraan. Eerste weerupdate. In de loop van de avond en vannacht vanuit het westen regen... en stevige zuidwestenwind. Veelal kracht 5 tot 7. Morgenochtend vanuit het westen opklaring en afnemende wind. In de middag dan zonnige periode, vrijwel overal droog en 9 tot 10 graden. Vrijdag overwegend zonnig met minimumtemperatuur die liggen tussen de 7 en 10 graden dat voor december, mensen.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 Nous étions formidables. <laughs> Ja, een paar jaar geleden had hij natuurlijk al een hit. Alone Dance. Ik denk dat iedereen daar wel eh, helemaal op los is gegaan in die zomer. En toen kwam hij ineens terug met deze bizar goed liedje. Stroa mee hoorde je, Formidable. Ook MKTO en Thank You. We zijn nog steeds bezig met eh, onze luisteraars. Jij daar aan de andere kant van het radio toestel. We zijn aan het uitzoeken wat jullie favoriete platen nou eigenlijk waren uit 2013. En we hebben tot nu toe alles gedraaid wat binnen is gekomen. Er zijn er al een stuk of zeven. En we hebben er nog twee aan toe te voegen. Ik ga die van mij als laatste aan het lijstje toevoegen. Maar eerst hebben we nog Eva. Eva heeft een heleboel requests ingestuurd afgelopen jaar. En ehm, deze heb ik volgens mij ook al eerder voor haar gedraaid. En ze zegt nu ook weer, ja, plaat van het jaar. Dus deze, Kesha Dayong, is volgens Eva plaat van 2013. En daarom hoor je hem nu hier bij CFM Beach Masters. Kesha en Dai Jong, aangevraagd door Eva wat haar betreft. De plaat van 2013. Zometeen ga ik mijn plaat er nog aan toevoegen. De plaat die ik het beste vond in dit jaar. Dan gaan we de balans opmaken. Muzikaal jaar 2013 en ook een radiojaar. Ook Zet en Haley Williams komen er nog aan Stay the Night. Net als Carly Rae Jepsen, This kid. En wat een fantastische blijft dit ook. Debuut van Lana Del Rey meisje met de opgespoten lippen.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 Als ik kijk naar wat ik meestal uitkijk, eh, ik kies elk jaar. Vind ik leuk, voor mezelf ook een beetje. De beste plaats van het afgelopen jaar. En dat zijn toch altijd de wat, wat rustigere nummers. De ballads die, die ook een beetje op je gevoel gaan spelen, weet je wel. Waar je kippenvel van krijgt, waar je gevoel bij hebt. Terwijl ik eigenlijk wel van de dancemuziek ben. Maar ik krijg daar nooit echt het gevoel van. Klinkt heel erg treintje Oostenrijk zweverig dit. Maar dat zijn toch wel de criteria waarop je dan die beste plaat uit 2013 in dit geval wil uitkiezen. En het is dit jaar voor het eerst gelukt bij een DJ om mijn kippenvel te laten bezorgen. En dat komt door die fantastische stem die hij uitgekozen heeft. Het is Avicii geworden. Hij heeft dit jaar een fantastisch jaar gehad.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 En Nicky Romero, wat mij betreft de plaats van 2013. Dank allemaal voor jullie suggesties. Te gek lijstje, ik ga hem eh, zeker shuffelen dit weekend. Buiten het einde van 2013, of eh, buiten het einde van deze CFM Beatmasters is het ook meteen het einde voor 2013 wat mij op de radio betreft. Het was het jaar waarin CFM verhuisde naar de prachtige nieuwe locatie op de Tolweg. Ik de eer had om te bellen met een persoonlijke heldin in deze uitzending, Linda Hakenboom. Avicii alle records brak, Willy onze nieuwe koning werd... en wij in Beachmasters de club downstairs en het laatste woord introduceerden. En dat laatste woord is in deze uitzending voor ABBA... die alvast een beetje op de zaken vooruit loopt. Tot volgend jaar.